Nou ja, hij heeft wel meer hits gehad hoor, want ik heb eh, een cd hier in mijn handen. The Best of Gary Rafferty. En daar staan maar liefst 16 tracks op. En deze cd werd uitgebracht in 1999. Dat is alweer zo'n 9 jaar geleden. Ik ben benieuwd of hij in die tijd nog meer mooie nummers gemaakt heeft. Je hoort er eigenlijk niet zo gek veel meer van hè? Nou ja, dat doe je ook niet van de folkgroep Kalas hier uit Nederland. The World Turned Upside Down van hun eigen genaamde CD Kalas. In to tussen George's Hill, a ragged band the golden Diggers came to show the people's will. They divide the landlords and they divide the laws. They were the dispossessed, and what was this. We come in peace, they said, against soul. We come to work the land in common and to make the wasteland grow. If earth divided, we will make whole. So it can be a common treasury for all. This set up property we do disdain. No man has any right to buy and sell the earth for private gain, by theft and murder. us came. They send a hired man and troopers to root and exclaim. Tear down their cottages, burn down their corn. They were dispersed, but still the vision lingers on. Your poor alles hier uit eh, Nederland. Zij brengen een beetje, ja, Ierse klanken. Maria Muldaur is een dame die altijd gezegd heeft van... het maakt me niet uit of mijn cd's echt goed verkocht worden. Ik wil gewoon de muziek maken die ik mooi vind. I am sailing. echte blues, bezongen door eh, Maria Muldaur, Een dame die haar eigen nummers allemaal schrijft.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 Want The Great Escape, die is van drie jaar geleden. Nee, de nieuwe cd heb ik nog niet in mijn bezit hoor. Ze gaat wel een beetje meer terug naar haar roots, de country music op haar nieuwe cd. Wat meer banjo, wat meer mandoline. U moet maar eens een keer goed luisteren naar die cd. These will fall again, the wind comes crawling in, the rain with all its sin captures me again. The words that threw my way filled my soul with pain, my anger into space almost found its way. an empty face The smile wiped away Eyes that never see Blind the deepest me Act a small charade Words you can't explain Silence louder than geleden toen kwam eh, Rod Stewart uit met een eh, cd die hij noemde It Had To Be You, The Great American Songbook. Ik denk dat hij heel goed geluisterd heeft naar de cd van Harry Connick Jr. Forever For Now. Want daar staat ook zo'n big band op met It Had To Be You. to be you. It had to be you.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 Gave me a thrill with all your faults. I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Never be cross Tried to be boss They wouldn't do For nobody else Gave me a thrill With all your faults I love you still Baby, it had to be you Wonderful you Had to be you een heel korte versie van It Had To Be You. Wat ik daarnet zei over Rod uh, Stewart wil niet zeggen dat ik dat geen prachtige cd vind hoor. Ik vind hem klasse, werkelijk schitterend. A cigarette that bears a lipstick's traces An airline ticket to romantic places And still my heart has wings stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came not a dancer A telephone that rings But who is to answer Or how the ghost of you clings These foolish things remind others on the street who walk like dreamers. Oh, how the coast of you claims these foolish things remind me of you. stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you clings these foolish things. Foolie Things. Het is eh, op Radio 2 in de tijd dat deze cd uitkwam helemaal grijs gedraaid op eh, allerlei zenders. En vooral eh, Frits Pits die was helemaal weg van deze cd. Treintje Oosterhuis, zij heeft het ook gedaan met een groot orkest achter zich hè? Met het Metropoolorkest om helemaal eerlijk te zijn. Alleen, dit deed ze maar met één man op dat podium.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 sure that's what steeds meer dingen, steeds vaker. Maar oude Willem was kras voor zijn jaren. En in het huis dat nooit echt thuis zou worden, leek het alsof hij voor zich uit zat te staren. Maar wreef hij over zijn ring, kwam de herinnering als de wind door zijn weinige haren zo zacht dat alleen zij het hoorden Sprak hij fluisterend deze woorden Soms lieve Anne is de wereld zo boos En dan droom ik van dagen van toen En ik denk dan maar steeds weer dichter bij jou Bij het verstrijken van ieder seizoen En het veld al 80 jaar steekt niet meer bestand tegen de wereldse kou. Al zijn mijn botten versleten, is fijn om te weten dat mijn hart veilig thuis is bij jou. Alle dingen die vandaag nog gebeuren varen al snel in zijn hoofd. De kalender waar we allen naar leven, is als as in de kachel gedoofd. Maar de dagen van toen, de allereerste zoen, het moment dat hij haar trouw beloofde. En haar liefde die hem deed blozen, zijn zo helder de dauw op de rozen. Soms, lieve Anne, is de wereld zo boos en dan droom ik van dagen van toen. En ik denk dan maar steeds weer dichter bij jou, bij het verstrijken van ieder seizoen. En het vel waarin ik al tachtig jaar steek meer bestand tegen de wereldse kou. Al zijn mijn botten versleten, is fijn om te weten dat mijn hart veilig thuis is bij jou. Al zijn mijn botten versleten, is fijn om te weten dat mijn hart al veilig thuis is bij jou. We gaan weer terug naar, uh, naar Betus. Het is een, eh, een, liedje met een verhaal. Eh, we gaan terug, denk ik, naar verdenken. 69. Mijn eerste, nee, is niet mijn, nee, mijn eerste zwemles. En mijn enige zwemles. En eh. En die zwemles was een, eh, ik meen in het voorjaar ergens, het was 17 graden. En dan denk je van, nou, dat is lekker 17 graden, lekker binnen, weet je, binnenbad. Nee, niks van met de pas hier buiten. Want ik had er de balen van meteen al. En het, ging, het ging zo'n beetje zo. De zwembokskrang En ik bang voor die hoog, voor de snottert. Want ik dorst niet in het diepen in. Dat ben ik geen moeilijk mens, maar het nooit echt gebotteld. Dus er en min. Het is alweer een hort geleden. De zomer was te lood, koud uitgegleden. De jas nog gewoon op stroot dus met vel. Overal een mens maar vel het. Stonk op de rand bij het trepje kloor. Viel plat op de pen, zien het worden. Die vroeg je af wat een mens soms zoekt. Een brandend gevoel en niet verloren. Oh, je striemen op de buk, Dan was ik uit kulke, doch, om waterum te zwemmen. Gewies nooit wat erin kwam of er zat. Een zeksel of misschien iets van een mens met die grote mennen. En de water was ook nog eens heel erg nat plat op de pens in het water. Je vroeg je af wat een mens soms zoekt. Een brandend gevoel en niet verloten. rode je striemen op de buk. Derek trouwde, want alles was al om de vrouw gekomen. De pastoor had zelfs al gebeld gehad. Dus Dirk met stieve knoken, u het huwelijksbed geklommen. Zij de trouwdag is dan wel een wermbad. Maar viel plat op de pens in het water. Je vroeg je af wat een mens soms zoekt. Een brandend gevoel en die verloten. Rode striemen op de buk. Dick van Altena met een heel, eh, ja, eigenlijk toch wel een heel serieus liedje Lieve An.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 I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had, but honey, now I jaren waren ze bezig met het maken van muziek. Ze noemden zich naar de Nile, ze noemden zich naar de, de Big Sea. Ze hadden allerlei namen met grote namen. Alle grote rivieren, grote zeeën hadden ze al gebruikt. En het wilde maar niet lukken met hun muziek. Ze veranderden van muzieksoort, ze gingen meer poppy muziek maken en noemden zich de Little River Band. En sindsdien ging het als een spier voor deze heren. canım de CD Moonsoon. Vraagt u zich ook wel eens af van wat gebeurt er met de eh, beroemde zangers en zangeressen? Ze maken een cd en verdwijnen dan even in het niets. Misschien dat ze weer terugkomen met een andere cd. Misschien wel beter als de eerste. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging kent u zeker wel, hè? That Could Be The Last Time van de Rolling Stones. Muziek die wereldberoemd is en ook uitgebracht wordt door andere artiesten. Onder andere door The Tractor. de muziek dus van de Rolling Stones nu omgezet door eh, andere artiesten, onder andere de Tractors en CD, Stone Country, zo noemen ze de CD. En als u liefhebber bent van country music, dan zou ik u adviseren, luister ook eens een keer naar het programma Country Track via uw eigen favoriete omroep. The Blues Never Fade Away, Elton John. He wasn't famous, but love him.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 De vrouw die aan dementie leed had het tablet van de grond geraapt en in haar mond gestopt tablet was gebruikt voor de schoonmaak en was volgens Maria Hoeven niet volledig opgelost. De toestand van de vrouw leek aanvankelijk niet ernstig, zegt de directie. Omdat de volgende dag bleek dat de verwondingen toch ernstig waren, werd de vrouw toen pas naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze begin maart. Maria Hoeven in Den Haag heeft de zaak gemeld bij de inspectie en die onderzoekt wat er precies is gebeurd. Palestijnen in Israëlische gevangenissen stoppen met hun hongerstaking. Dat meldt de Palestijnse minister van Gevangeniszaken. Zo'n 1600 tot 2000 Palestijnen protesteren al weken met een hongerstaking tegen een eenzame opsluiting, het verbod op familiebezoek en slechte medische zorg. Ze hebben nu volgens de Palestijnse minister een akkoord gesloten met Israël. Wat daarin staat is nog niet bekend, maar mogelijk zijn er afspraken gemaakt over verbetering van de leefomstandigheden in de gevangenissen. Door de zorg om Griekenland is de Amsterdamse AEX gesloten met een verlies van bijna 2,4% op ruim 298 punten. Het is voor het eerst sinds december dat de index onder de 300 punten zakt. Ook op andere Europese beurzen werden flinke verliezen geleden. Beleggers zijn bang dat door de politieke impasse in Griekenland een vertrek van het land uit de euro dichterbij is gekomen. Sinds de verkiezingen vorige week zondag lukt het Griekse partijleiders niet om een regering te vormen. Er wordt rekening gehouden met nieuwe verkiezingen volgende maand. Het GroenLinks-Kamerlid Dibi denkt dat zijn partij onder zijn leiding meer dan tien zetels kan halen bij de verkiezingen in september. Hij zei dat in Amsterdam, waar hij een toelichting gaf op zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap. Dibi zegt dat hij vooral in stijl anders is dan de huidige fractieleider Jolande Sap. Het weer vanavond en vannacht breidt een gebied met neerslag zich geleidelijk vanuit het noordwesten uit over het land. Morgen